Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt het zeer spijtig dat hij staatssecretaris Mansveld in zijn regeringsteam moet missen. In de Tweede Kamer is nu een debat aan de gang over haar aftreden. PvdA-leider Samsom noemde het vanmiddag moedig dat Mansveld is afgetreden. Hij waardeert het dat Mansveld verantwoordelijkheid neemt voor de fouten van haar voorgangers. De Vira-enquêtecommissie kwam tot de conclusie dat Mansveld de Kamer onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Geen enkele gemeente of provincie wil ruimte bieden aan een grootschalig tentenkamp voor asielzoekers. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Twee weken geleden vroeg het kabinet aan alle commissarissen van de Koning om in hun provincie op zoek te gaan naar een plek voor een grote noodopvanglocatie met ongeveer 2000 bedden. Als voorbeeld diende het tentenkamp op Heumensoord bij Nijmegen. Zover willen de gemeenten niet gaan, wel zijn ze bereid kleinere opvanglocaties in te richten. Het COC is teleurgesteld over het besluit van minister Schippers over bloeddonatie door homoseksuele mannen. Schippers heeft de uitsluiting opgeheven, maar alleen mannen die minimaal een jaar geen seks met een andere man hebben gehad, mogen bloed doneren. Volgens de belangenorganisatie COC komt het erop neer dat homo's toch nog worden uitgesloten, omdat de groep die een jaar geen seks heeft heel klein is. De oorlog in, Saudi in Jemen kan snel tot een einde komen, denkt Saudi-Arabië. Het land steunt de regering in Jemen met aanvallen op Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Volgens Saudi-Arabië zijn bijna alle gebieden waar de rebellen het voor het zeggen hadden heroverd. En ook zouden de rebellen bereid zijn onder leiding van de VN over een oplossing te praten. In Duitsland is een jongen van 17 overleden na het drinken van velgenreiniger. Een vriend van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie vermoedt dat ze het schoonmaakmiddel hebben gebruikt als vervanging voor de druk GHB. Die druk wordt ook in Nederland steeds vaker door verslaafden gebruikt. Het weer bewolkt en soms wat regen. Vanavond en vannacht droog, minimumtemperatuur 7 graden. Morgen droog en wat zon en een graad of 14. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits loopt op zijn eind, maar vooral rond Amsterdam zijn nog genoeg files. Deze springen eruit. De A1 Amersfoort Amsterdam bij knooppunt Muidenberg 4 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Nieuwe Meer 2. Op de A10 Noord tussen Kadoelen en Knoop het Watergraafsmeer 7 kilometer. En op een ander deel van de A10 tussen Osdorp en Knoop het Amstel 5 na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dat is de A10 Zuid. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en het Kleinpolderplein nog langzaam rijden over bijna 11 kilometer. Dat is een erfenis van een ongeluk op de A20. Maar dat is inmiddels van de weg af.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 you up, then you down, and in between. Oh, I really wanna know what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? dat is mooi. Phil Collins, Against All Odds, hier bij ZFM. Daarvoor hoorde je Justin Bieber niet langer meer zijn nieuwste, maar nog steeds fijn. What do you mean? Vorige week heb ik het hier met Stijn uitgebreid gehad over de McKenny Manor. Moet die muziek erbij? Ja, dat is wel een beetje, eh, dat hoort er een beetje bij. Voor de mensen die het gemist hebben, ehm, mijn vriendin, hier ook patiënt, hallo. Hallo. Die eh, stuurde mij eh, die dag van uitzending een linkje naar de McKenny Manor. En dat is een soort extreem spookhuis. En er staan 25.000 man op de wachtlijst. En uh, ingang kost, als je wordt uitgekozen, um, vier blikken hondenvoer. Die worden gedoneerd. Um, <laughs> ja, dat is heel bijzonder. Aan een eh, asiel in de buurt. En het idee is, is dat je acht uur lang een spookhuis ingaat. En zij mogen alles met je doen, daar teken je ook een claim voor. Maar het raarste eraan is nog, je maar geen stopwoord. Dus ook al wordt het je zoveel, hij gaat gewoon door... tot het moment dat je flauw valt. En dat gebeurt dan ook regelmatig. Twee mensen per week kunnen dat spookhuis in. En uh, nou ja, wat vond jij? jij stuurde dat linkje naar mij. En er zitten onderdelen in als... Eh, je moet echt van het vieze eten moet je eten. Hondenvoer. Eh, nee, niet eens hondenvoer. wat was het nou? Gewoon nog eh, veel vieze. Gewoon een kattenlever. en. en, rotte slangen, eieren. Ja, en, oh, echt, echt bizarre dingen. Je wordt in een bad gestopt. En dan mag je zeg maar, er er een luik over je heen gedaan. En dan kan je er bijna verzuipen. En super, super bruut en raar. Is het is ziek, het is echt heel ziek. Het is iets vrij zieks. En je hebt dus geen stopwoord. Maar ik zat dus de afgelopen week er nog even op door te zoeken. Want ik moet toch zeggen, en volgens mij had jij dat ook. Ik was wel gefascineerd. Ja, ik heb de hele dag onderzoek gedaan. Ja, naar nou, wat het precies was. En hoe zoiets bizars kan bestaan. En hoe dat in de wetten zit. En wat het precies was. Maar er zijn dus nog twee andere spookhuizen. En de een is Blackout. En de andere is de Freaking butter die hebben drie spookhuizen... waarvan één heette The Gate of Hell. En dat zijn allebei vergelijkbare dingen. Alleen het verschil is dan ehm, dat je een stopwoord hebt. En dat als het je te veel wordt Ehm, dan word je gewoon, zeg je dat stopbord en dan, dan mag je het spookhuis uit. Maar dat is dus bij die McKinney Manor is dat niet. Maar dan had je nog dus de blackout en daar, dat is ook seksueel. Dus daar gaan ze ook echt aan je zitten. En, en op een gegeven moment dan gaat een vrouw gaat masturberen. En dan haar hand, haar vieze natte hand, die, die veegt ze dan af aan jou. En in de Gate of Hell heb je een vrouw eh, en die, die gaat je elektrische schokken toedienen. Met zo'n eh, stitcher heet zo'n ding. Denk gezellig. Ja, dus ik... Weet je, ik snap niet waar... Kijk, het idee achter die McKenny Manor naar eigen zeggen... is je hebt militairen en je hebt mensen die... Ehm, die zijn, die zijn alles gewend en die willen die adrenaline kick nog. Die vinden bungee jump niet meer interessant. Die willen gewoon echt iets, die adrenaline weer voelen. Maar ik denk dat dat ook wel anders kan. Nee, maar ik vind het niet normaal. Ik krijg gewoon doodsangst. Nou ja, er, er komen ook wel mensen getraumatiseerd uit. Met littekens. Ja, met littekens. Maar goed, als je hier eh, bij CFM de deur probeert te openen... dan kan je ook littekens krijgen. Dus dat weet je, dat is ook weer een dingetje. maar zou jij ooit naar zo'n spookhuis gaan? Wat denk je zelf? Nee, maar ook niet met zo'n stopwoord. Ik durf al niet eens in een spookhuis op de kermis. Zou jij naar de Fright Nights durven van Walibi? <laughs> Nee. Echt, echt niet? Ik ben echt een scheiter. Ik, eh, een klasgenootje van mij is acteur in de Fright Night. Dus ik weet eh, zeg maar dat het nep is. Ja, dat weet iedereen. Het is ook nep, maar nee, ik kan er niet tegen. Gewoon dat er ineens uh, dat iemand zo achter een bosje staat en zo... Bah, schrik ooit al van jou. Dus, uh... Ah! Schrok je? Boe. Er moet nu iemand zijn die in de vangrail is geschoten door dit stukje radio. Goed, Kenny McKenny Manor. Meer informatie op 5.com, mocht je het willen nalezen. Jesco en Torres zijn hier in de Chester Remix L'amour toujours. wil je hem afkondigen? Vind je dat leuk? Nee. Gewoon oh, Chesto L'amour toujours. Chesto hoe? L'amour toujours. L'amour toujours. Ik heb al je hebt zojuist tegen mij gezegd dat je van me houdt. <laughs> Oh, ah. helaas. Ik heb nog een mailtje binnen en dat vind ik wel interessant van Thomas. Die laat weten, ik heb naar vorige week ook nog even gezocht op die McKenny Manor. En eh, ik kwam erachter dat ze probeert het een beetje in de doofpot te stoppen. Maar er is dus iemand die echt een serieuze hartaanval heeft gehad daar. En uiteindelijk terechtgekomen is op de intensive care. Ja, dat klopt. Dat vind ik wel vrij heftig. Maar die eigenaars zijn zelf van, we zijn eigenlijk vrij onschuldig, want ze doen niks illegaals. Ja, en ze zeggen ook van, uh, er wordt ook niet gescholden. Nee. Want, eh, en het schijnt dat als je daar scheldt, dat je dan kaart wordt aangepakt. En, uh, en we doen niet aan seksuele dus handelingen. Dus, als, eigenlijk als jij, zijn we vrij als, onschuldig. Stel, jij zit daarin en je scheldt tegen die acteurs, dan word jij nog harder aangepakt. Ja, dan word jij nog harder aangepakt. Ja, bijzonder. Maar ze slaan je wel en zo, dat mag Ja, ze, je, je tekent dat ze... Ja, het is een soort van slaan, maar het is geen geweld. Super daar. Goed, eh, dankjewel voor de research nog even Thomas. En uh, doe het vooral niet. Wij zeiden vorige week nog van... Eh, zou je nou acteur willen zijn in zoiets? Nee. Nee hè? Wel in zo'n pretpark of zo. In Friday Night. Maar Als wat zou je nou verkleed gaan? Als jou. <laughs> <laughs> nee, maar dan mag je Weet je wat je goed zou staan? Een heksenpakje. Ik heb die bezem wel gezien die je in onze, in onze schuur hebt gezet. In de bezemkast. In de bezemkast. Daar vlieg je zo op, hè? Stay Guns your Style 5 Wallpaper. and show you how de nieuwe van Rudimental samen met Ed Sheeran, Lay On Me. En daarvoor Style I've Pau samen met Stay Gold, Wallpaper, Kiki, ja. wanneer ben je voor het laatst echt pijn gedaan? Net, een kwartier geleden. Want? Dus sloeg jij me in mijn gezicht. Nee, niet, niet pijn, maar, pijn, maar <laughs> psychisch pijn. Um, even denken. Of was ik daar ook weer de schuldige van? Want daar gaan we gewoon door nu. Ik heb eigenlijk niet zo vaak psychische pijn. Niet? Nee. Dat je denkt van, ah, dat was een kutstreek. Dat deed pijn. Nee. Nee, niet dat ik me kan herinneren van de laatste tijd. Dat is wel de team request van vandaag. I wanna have sex op een fiets. Met vandaag in de Team Request het thema pijn. Het gevoel dat er een mes in je rug is gestoken. Dat het bloed door je aderen stroomt en dat je boos en kwaad bent. Met vandaag als eerste Yellow Claw is optie 1 Till It Hurts. Optie nummer 2, ze doet nu mee als coach aan The Voice of Holland. Daar heeft John de Mol heel lang voor moeten peilen. Want eigenlijk zag ze er niet zo in dat ze zelf afgewezen kon worden en alles. Maar wij zij deze track van haar af. Anouk. natuurlijk nog die ene klassieker. Als je een negerin bent en meedoet aan een auditieprogramma... dan kan je eigenlijk niks anders doen dan deze zingen. Wil jij hem horen? Christina Aguilera en Hurt. I would hold van de Team Request deze week. Eh, Christina Aguilera Hurt, Anouk I Don't Wanna Hurt... of Till It Hurt van Yellow Claw en Aiden. Wat is jouw favoriete kick? Waar mag ik jouw eh, punten neerzetten? De tweede. De tweede? Ja, ik moet eerlijk zeggen... ik vind Yellow Claw Till It Hurt een van de beste platen van, van vorig jaar. Nou, ik twijfel. Dus ja, maar die vind ik niet echt psychische pijn. Ja, maar het gaat ook... Je hebt gewoon drie liedjes en de tofste, daar mag je op stemmen. <laughs> ja. Dat is het idee. Maar ik ga ook voor I Don't Wanna Hear. Ik was hem ook vergeten. En ik was vandaag op zoek naar plaatjes over, of liedjes over pijn. En toen dacht ik, dit is wel een heel mooi liedje eigenlijk. Mhm. Dus ik zet ook uh, Anouk, I Don't mijn stem. Welke, eh, welke plaat wil jij supporten? <laughs> Moeilijke at gmail.com of twitter at Steffenstein. Zometeen de uitslag. Gaan we die plaat ook draaien. Naar Armand van Helden. dat het zo lang duurde. Maar zo meteen komt hij terecht aan de nieuwe Justin Bieber Sorry binnen een paar tellen. Eerst gaan we eens even kijken hoe het zit met het weer. Kiki van der Noord. Komende nacht ontstaat er plaatselijk mist. Kouder dan 9 graden wordt het niet. Morgen droog en vrij zonnig, al begint de dag in het noordoosten nog grijs. En later op de dag is het in de hoek van Zeeland vrij bewolkt. Het wordt 14 tot 17 graden. Vrijdag aardig wat zon en 14 tot 17 graden. Zaterdag zonniger en dan wordt het nog iets zachter. Ik ben zo trots op jou. <laughs> en dan je verkeersupdate zijn op dit moment zeven meldingen. Wij beperken ons tot die op de A-wegen. De A10 Koenplein, Watergraafsmeer, de buitenring... tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam Rivierenbuurt Buitenvelder. Bij 2 kilometer langzaam rijdend verkeer is een vertraging van 6 minuten. Komt door een ongeval. De A10 ook, de Nieuwe Meer, Watergraafsmeer, de buitenring is dat... tussen Amsterdam het zuid en um, Amsterdam Rivierenbuurt Buitenvelder. Een afsluiting van de rechterrijstrook komt door datzelfde ongeval. De A13 Rijswijk-Rotterdam tussen ehm, ter hoogte van Knoop het Ipenburg... daar een ongeval gebeurd is bij hectometerpaal 5.5. Let erop. De A15 Ridderkerk Nijmegen tussen knooppunt Gorinchem en Leerdam. Daar 2 kilometer stilstaand verkeer is een vertraging van 13 minuten komt door wegwerkzaamheden. De A15 Nijmegen Gorinchem tussen Leerdam en Arkel bij hectometerpaal 104.0. Een ongeval gebeurt, eh, let er ook op, onbekende extra reistijd. De 58 berg op Zoom Vlissingen tot slot tussen knooppunt De Poel en het Heineken Zand. Daar eh, kan je bier van maken. Is een vrachtwagen met pech nog een onbekende extra reistijd. En dan staan er nog twee flitsers. De A50 Os Arnhem tussen Nijmegen en Heteren. Maar jij hebt wel eens voor hetere vuren gestaan bij 151.0. En de A4 nog Den Haag Amsterdam bij knooppunt De Hoek. Eh, bij 9.6 die is gemeld door Olga. Heb je ook een flitser te melden? Dat kan via flitsers.nl. Of dat kijk smartfoontje smartphone van je op m.flitsers.nl. Hey eh, Kik, ik weet niet of je dat weet, maar eh, toen ik een jaar of acht was, zeven acht. Eh, was ik in de klas en de juf die vroeg aan mij... Kinderen, wie weet hoe we naar de hemel gaan? En ik eh, steek mijn vinger op en ik zeg... Met mijn benen omhoog, juf. Maar Jantje zegt de juf, hoe kom je daar naar nou bij? Zeg ik, eh, oh nee, ik was het, hè. Wacht, dat doe even opnieuw. Ik zat dus in de klas en de juf vraagt... <laughs> Kinderen, wie weet hoe we naar de hemel gaan? En ik steek mijn vinger op en ik zeg... met je benen omhoog, juf. Maar Stefan, zegt de juf, hoe kom je daar nou bij? Nou, zeg ik... Ik keek gisteren door het sleutelgat van de slaapkamer van mijn vader en mijn moeder. Mijn moeder lag met haar benen omhoog en riep... Oh god, ik kom! Maar goed dat mijn vader erop lag, anders was hij mooi weg geweest. Sorry hiervoor. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies.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 your back in the ceiling. ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? surprise Make it so fly. hier bij CFM. En Justin Bieber met Sorry. Hartstikke goed man, ben trots op je. Waarom zeg je dat steeds? <laughs> Omdat ik dat vind. Dan moet ik alleen wel mijn drummer opnieuw instarten. In de Team Request hadden wij vandaag het thema pijn doen. En met een score van 60% van de stemmen... is de Team Request in de categorie pijn. Dat hoort u van Kiki van der Noord. I Don't Wanna Hurt van Anouk. <laughs> Wat vind jij zo te gek aan het volgende liedje, Kiki? Wel, die je net voor mij terug moest zetten. Ja. Vind ik gewoon leuk. Wat, wat vind je er leuk aan? Gewoon leuk. Gewoon leuk. Ja, gewoon leuk. Dit is echt zo, als je, als je vraagt aan, aan een groep 8 leerling... ja, waarom heb je voor dit onderwerp gekozen? Ja, dat vond ik gewoon leuk. Ja, maar je hebt ook bij sommige liedjes, je vindt ze leuk of je vindt ze niet leuk. Ik vind een kut excuus allemaal dit. Nee, maar... Eh, ach. Ik ga maar ook niet draaien nu meer. Jawel. Ik ga lekker gewoon Becky G en Shower draaien. Ja, waarom la je die, la Als je uitleggen waarom je die wel leuk vindt? Omdat ik vind dat, eh, dat Becky G heeft gewoon een goede commerciële insteek van haar platen. Haar stem past goed bij het basloepje. En ehm, ik vind gewoon het thema eh, douchen heel erg leuk. Oké. Dus dan doen we Shower? nee doe maar. Er zitten nu allemaal mensen thuis op de bank. Godverdomme, ik had Shower willen horen. Maar ja, dat gebeurt niet. Uw dreigbrieven mogen naar Kiki van de Noord live.nl. Komen ze aan.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 Maar ja, we hebben nu niet iemand uit Emmen, maar uit Brabant. Dus we dachten, de... We dachten, de vrouwen mega hit. Kiki van der Noord. Ja. Jij hebt een, eh, een hit meegenomen die echt eh, in je plaat was. Die echt helemaal uit Brabant komt. Ja, helemaal hip bij ons. En het ligt voordat je de plaat noemt, is even toe waarom die zo populair is. Nou, als ik op stap ga, ja. Dan uh, iedereen los op die plaat. het is echt een, een, plaat die het goed doet bij jullie. Ja, maar De, de, titel zegt al genoeg. En wat is de titel dan? Ik ben een Brabo. De Vrouwen Mega Hit. dan naar Brabant, dan ben je vast te laat. Meestal wel een kwartiertje, maar dat doet toch niemand kwaad. We zeggen aangereden, maar gewond en zijn we niet. Ik zeg hallo en houdoe tegen ieder die ik zie. Een ons is geen kilo, een witte geit is geen koe. Straks na tweeën gaan we door, want we zijn nog lang niet moe. Een kutje bij de koffie en een pilsje in de hand. Het leven daar is goed in het Brabantse land. Een Brabant. hele dag. We wachten om te pissen omdat er buiten weer niet mag. Ook regent de dierdagen, gewoon een meters bier. Dus pompen of verzuipen, dat is nee, dat kan nooit wel worden. De pil is niet de camper, de meierij is niet een bos. En als het carnaval is, gaan wij vier dagen los. Een kusje bij de koffie en een pilsje in de hand. Het leven dat is goed in een Brabantse land. Een Brabantse een verschrikkelijke muziek dit. Toch super gezellig. Als jij het zegt. Met een zachte geboren, gezellig sowieso. Een Jorden, geen stempel. En niet te vergeten, Duban die deed ook mee aan deze plaat. Bravo. heel We kunnen deze plaat niet afdraaien, maar het is zo'n gaaf plaat. We gaan gewoon zo meteen, meteen naar het nieuws gaan we gewoon meteen deze plaat afdraaien. Of vind je het een kutplaat? Nee, dat is wel leuk. Oké, okay. Lionheart of Porter Robinson zo meteen in het vervolg. En A Whole New World. In A Whole New Hour. Stef en Kiki zo meteen. A Whole New World.